Dit is Renate Evers met het en hielden. Militanten in de Gazastrook vuurden weer raketten af op Israël. Voor zover bekend hebben die geen schade aangericht. Egypte probeert nog altijd om een bestand te bereiken voor de Gazastrook. De internetsite ovchipkaart.nl heeft een lek in de beveiliging. Een reiziger wilde onlangs een account aanmaken op de site... en kreeg toen allerlei privégegevens van anderen te zien. Een paar gegevens kon hij zelfs aanpassen. Het bedrijf achter de OV-chipkaart zegt dat de problemen dinsdag zijn opgelost. Op ovchipkaart.nl kunnen reizigers hun transactiegegevens bekijken... en hun saldo verhogen. De VS heeft vannacht opnieuw voedsel en water gedropt in het noorden van Irak. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen voor de moslim-extremisten van ISIS... en ze zitten zonder eten en drinken in de bergen. Ook heeft de VS luchtaanvallen uitgevoerd op troepen van ISIS rond de Koerdische stad Arbil. Amateurclub Spakenburg kan de behaalde titel in de topklasse kwijtraken als blijkt dat spelers inderdaad doping hebben gebruikt. NRC Handelsblad meldt dat in Spakenburg stelselmatig doping werd gebruikt in het seizoen 2011-2012, toen het eerste elftal kampioen werd. Het bestuur was op de hoogte en nam direct maatregelen, zei de voorzitter in Knevel en Van den Brink. Ajax probeert de spits Samuel Eto'o binnen te halen. De 33-jarige voetballer uit Cameroen heeft afgelopen week met Ajax gesproken... en heeft inmiddels een voorstel van de Amsterdamse club in beraad. Eto'o is op dit moment transfervrij en veel clubs hebben belangstelling voor hem. Het weer, er trekken nog een paar buien over het land, maar geleidelijk wordt het vrijwel overal droog. Van het westen uit breekt de zon door en het wordt zo'n 22 graden.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 De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Reewijk 3 kilometer door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Knopendel 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Maar verderop richting Rotterdam is de weg helemaal dicht tussen Del en Gorkum. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt. De weg is pas om maan op maandagochtend 5 uur weer open. Verder file op op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos 2 kilometer.